Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Marokkaanse asielzoekers die overlast veroorzaken... worden vaak niet teruggestuurd, terwijl dat wel zou moeten. Twee jaar geleden maakte Nederland hier een deal over met Marokko. Maar van die afspraken komt weinig terecht. Dat komt onder meer doordat Marokko vaak geen papieren regelt... voor mensen die niet terug willen naar hun land. En als er al mensen worden teruggestuurd... zijn het vaak oudere Marokkanen die hier al jaren wonen. En niet de jonge asielzoekers die voor de overlast zorgen. De staatssecretaris van Asiel zegt dat het lastig is om deze mensen uit te zetten... omdat ze zich steeds opnieuw inschrijven om onder de radar te blijven. De uitkoopregeling voor de 3000 boeren die veel stikstof uitstoten gaat binnenkort beginnen, zegt stikstofminister Van der Wal. Dat is echt eh, uiterlijk medio juni. Dus het is, eh, we zijn eigenlijk inhoudelijk zijn we er helemaal klaar voor. Maar wat ik heel belangrijk vind is dat de uitvoering goed staat. Eerder was het de bedoeling om in april al het stikstofloket te openen. Maar dat is niet gelukt, omdat de Europese Commissie nog groen licht moest geven. En dat is er sinds een maand. Ben je klant bij ING, dan kun je nu even niet inloggen op de app of via Ideal betalen. Volgens de bank is er sinds een paar uur een storing. Bedrijven hebben er ook last van. Het is niet bekend wanneer de boel weer werkt. En even terug in de tijd met deze. Ten eerste is het Alberto. En ten tweede, hè, je bent precies zoals mijn mama. Die vindt ook altijd dat het zomaar niet gaat. Ja, meneer Alberto Spaghetti uit Samson en Gert, de Belgische Studio 100 kinderserie. Hij speelde 33 jaar lang de kapper van het dorp. De laatste jaren vooral nog in theatershows. Maar hij is afgedankt, vertelt hij in een interview. Het is zo, de beslissing is gevallen door eh, de top. Niet door Gert. Gert trekt zich daar zoveel meer van aan. Dan, dan telefoneren ze u 14 <laughs> dagen op voorhand. Ja, volgende keer moeten niet meer meedoen. Dat is, mm. dat is een beetje triestig natuurlijk. Hè? Een beetje zuur. Hè? Ja. Ja, dat Samson en Gert uh, moet verjongen, dat vindt de top. En daar past Alberto van 71 inmiddels niet meer bij. Voor alle fans heeft hij nog wel een boodschap. Niet droevig zijn, niet droevig zijn. Alberto zal altijd bij jullie blijven. Alberto zal nooit stoppen. Alberto zal altijd blijven leven in jullie hartje en hier in jullie kopje. En op de televisie natuurlijk. En dan nog het weer. De zon komt wat vaker door. Een graadje of 19 is het vanavond droog. Morgen zonnig, dan een graad of 22. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker steeds drukker op de weg, maar echt veel bijzonderheden zijn er niet. De meeste files veroorzaken 5 minuten vertraging. Een uitschieter is de A4 van Amsterdam naar Den Haag, want daar heb je 10 minuten op onthoud tussen Schiphol en Roelofarensveen. En de N242 is dicht van Alkmaar naar Middenmeer bij omval.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 In een ravijn in het westen van Mexico zijn 45 plastic zakken met menselijke resten gevonden. De autoriteiten denken dat de lichaamsdelen van zeven vermiste medewerkers van een callcenter zijn. Het kabinet wil het concurrentiebeding beperken. Zo'n beding is een contractueel verbod voor een werknemer om na ontslag bij een ander bedrijf hetzelfde soort werk te gaan doen. Volgens de minister wordt dat beding te vaak zonder reden ingezet. Internetbankieren en de app van ING kampen al uren met een storing. Klanten kunnen niet inloggen en ook ideal betalingen kunnen niet worden verricht. Het probleem begonnen rond het middaguur.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 And something's wrong with it, yeah, something's wrong with it, something's wrong with the world, world. Yeah, we only got one world, one word, That's all we got, one world. En het geluid van de zomer op CFM. Hoor je nu overal, hoor je nu overal.